Twee uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, zijn rellen uitgebroken na de presidentsverkiezingen gisteren. Demonstranten werpen barricades op tegen het leger en roepen ga weg tegen president Lukashenko. Hij behaalde volgens een exit poll bijna 80% van de stemmen. Bijna niemand gelooft dat dat eerlijk is gegaan. De oppositie wordt op veel manieren dwarsgezeten. In Minsk zijn meer dan 100.000 mensen op straat. Antiterrorisme-eenheden grijpen met harde hand in. Ondertussen zijn wegen naar de stad geblokkeerd en is het internet deels afgesloten. Er zouden legervoertuigen op mensen in zijn gereden, maar over slachtoffers is niets bekend. Elders in Wit-Rusland zijn ook veel mensen op de been. In een aantal kleinere steden lijkt de politie de kant van de bevolking te kiezen. In een bedrijfspand in Tilburg woedt al uren een grote brand. In het pand liggen ledlampen en cosmetica opgeslagen. Het vuur is lastig te bereiken omdat het pand is ingeklemd tussen andere bedrijfspanden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Er staat nauwelijks wind, dus de rook blijft in de omgeving hangen. De brand is op een industrieterrein ten noordoosten van de stad en het blussen duurt waarschijnlijk nog uren. Het reisadvies voor een aantal Spaanse provincies is verscherpt. Vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen geldt daar vanaf nu code oranje. Het gaat om de provincies Barcelona en Lerida, Huesca, Zaragoza en Teruel en de provincie Soria. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert niet naar de gebieden te gaan als het niet noodzakelijk is. Vakantiereizen worden afgeraden. Reizigers die terugkomen uit de oranje regio's krijgen het advies om twee weken in thuisquarantaine te gaan. Het weer nog. Het koelt maar een beetje af vannacht. Het wordt tussen de 18 en 21 graden op het platteland... en 26 of 27 graden in de grote steden. Morgen opnieuw tropisch met 30 tot 36 graden. In het oosten is er later op de dag kans op een regen- of onweersbui.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 This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election. African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and Lab Industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.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 But I'm here out in the club, and I don't wanna talk. And I don't Vámonos para el que nadie nos está viendo. Y si no me conoces, nos vamos conociendo. sé que suena loco, pero me gusta tanto un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos al cine, vamos a dar un que nunca se termina. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios pasamos somos canas. Baila, baila, baila, baila, baila música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe. No me sale de tu traje, no trajo pantisita click. Maar nu eerst het NOS nieuws van...